Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een man die gisteravond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. De jongen uit Zon en Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is weer terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De 12-jarige Nayati Mutliar werd vrijdag voor de internationale school in Kuala Lumpur door twee mannen een auto ingesleurd en meegenomen. Zijn ontvoering ontketende een storm van reacties op het internet. Op YouTube verschenen oproepen van klasgenootjes en van Nayati's vader aan de ontvoerders. Gezin Moedliar komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar woont al meer dan 10 jaar in Zonnebreugel. Het gezin verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Over de omstandigheden van Nayatis vrijlating is nog niets bekend. De Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft zijn trainer op staande voet ontslagen nadat hij een van de eigen spelers had belaagd. Trainer Delio Rossi besloot de Serviër Adem Lacic te wisselen. Lacic was het niet eens met de wissel en stak toen hij van het veld kwam sarcastisch zijn duim op. En dat schoot trainer Rossi in het verkeerde keelgat. Hij liep naar de speler toe en probeerde hem tot twee maal toe te slaan. Zijn assistenten en andere spelers trokken Rossi weg. Voorzitter van Fiorentina kondigde Rossi's vertrek meteen na de wedstrijd aan. Volgens hem had hij geen andere keus dan de trainer weg te sturen. Een opvolger is er nog niet. Dan het weer bewolkt, hier en daar buien en plaatselijk mist.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 Yeah. All because I'm the news sleep. <laughs> my band, my band, my band, my band, my band, my band. pretty girls want to dance my salsa. Ooh, ooh, oh, for my next single, it's called my salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa.